Gestart. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. De storing hadden sinds eind van de middag problemen met internetbankieren. Even na middernacht was de storing verholpen. De bank laat weten dat een aantal mensen door de storing dubbel geld heeft overgeboekt. Als het geld na 48 uur niet terug op de rekening staat, belooft ABN het in orde te maken. In de Belgische kustplaats Nieuwpoort-Bad is door de harde wind een bouwkraan omgevallen en op twee gebouwen terechtgekomen. Daarbij is één dode gevallen. Vier mensen raakten gewond. Een van de gebouwen is gedeeltelijk ontruimd vanwege zorgen over de constructie. Een Bosnisch-Kroatische vrouw is veroordeeld tot 14 jaar cel voor misdaden tijdens de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië begin jaren 90. Ze diende in het Bosnisch-Kroatische leger en heeft zich onder meer schuldig gemaakt aan moord en het martelen van Bosnische Serviërs. Ze stak een gevangene dood, ook zou ze bij gevangenen een kruis in het voorhoofd hebben gekerfd. Na de oorlog verhuisde de vrouw naar de VS, waar ze in 2011 werd opgepakt. De 500 rijkste mensen ter wereld zijn dit jaar 1 biljoen dollar rijker geworden. Daarmee is de groei volgens persbureau Bloomberg vier keer zo groot als vorig jaar. Dat de superrijken zoveel rijker werden komt vooral door de stijgende beurskoersen. Jeff Bezos, de baas van webwinkelgigant Amazon, zag zijn vermogen het meest toenemen met ruim 34 miljard dollar naar bijna 100 miljard in totaal. Bill Gates van Microsoft staat in de lijst van Bloomberg op de tweede plek van rijkste ter wereld. Darts. Raymond van Barneveld heeft Vincent van der Voort uitgeschakeld in de race om de wereldtitel. Het werd in Alexandra Palace 4-1 voor Van Barneveld, die daarmee door is naar de kwartfinale. Ook Michael van Gerwen is door, al had hij een lastige aan tegenstander Gerwin Price. Van Gerwen won uiteindelijk met 4-2. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De wind neemt af en het koelt af tot een graad of 6. Morgen is het vrij koud, 4 of 5 graden. Er vallen buien met aan zeekans op hagel en onweer en landinwaarts soms natte sneeuw.